aangezien de directie van ABC besloten heeft alle belangrijke berichten met betrekking tot de situatie in ons land onmiddellijk om te roepen, zal zij voor de verdere duur van vanavond afwijken van het systeem waarbij om het uur een nieuwsuitzending wordt verzorgd. Dat was het nieuws. De heren ABC uit dat alles van in een schema, maar ja, het zijn dingen die bij komen kijken. Nagdodollas desmaet itong lis pamir mga pedepod den saniwan depod den wakti mana STCS uktu SNA na Informa, na ABC, e na SRS, na Radical na Podesma, and the one tak asar ng people na sa libalas ABC, at musugo ba karib no, tak nido ganking kansa oplos ang koordinatori, SSC. Banawang jugu-jugu niya happen, asan na na 50 sarap pa, 50 futap 5 faranda ng koordinatori. Kandang aaf mitlok sara mga puti famirman, tagbagasi bino, mga puti famirman, tagbagasi bino, mas manuding strati, puti tapa strati, na alin fu asande, morma kalagyo dama fu awurok ko kang awurok ko na sura belah ibisi e ed, wabana benut, in the futira bakan na famirman. Ticket cool for the Monday night, tomorrow 6 o'clock. You ain't kri tap den sak, tap den eri skin, bere ikon pagwala next na apan morko, tap balas magwa oso, korona vamima näxtne har på en politiker i för avvakta politiker säpsa sen hade färder ontvecklingar famima innan tådis i för FKM för de aksi aktiverade man sen är wan tungtivus ma ina strati sana är wan jugu-jugu tungtivur de ma de den de den kau adek fa idi si gore pamima man tek masa walker uktu go potensi Bapak tuan yang mas rawal kerinci. De militairen zeggen niet op zoek te zijn naar de minister-president. Zij verwachten van hem dat hij eindelijk zijn verantwoordelijkheid in deze tijd tegenover de totale bevolking begreep. Vanuit de burgerij is via informa aangedrongen dat de premier als regeringsleider een verklaring aflegt over de ontstane situatie. Ook via Radica is vanuit de burgerij een beroep gedaan om een einde te maken aan deze situatie. Voor wat de radiostations SRS, ABC en de onze betreft is bepaald dat deze zoveel als mogelijk alleen maar muziek mogen uitzenden en slechts belangrijke berichten. Die worden uitgegeven door de Nationale Militaire Raad. Ook mag Radika... Ik begrijp het, ja. Nou ja, er wordt natuurlijk overal geschoten. Hier op de hoek is ook een keer geschoten, maar uh, wij zijn niet bedreigd. Oké. Ik was gevraagd, bedankt meneer reedsman. Als er nog wat is dat u wil doorgeven aan de luisteraars in de loop van de dag, Radica's altijd bereikt. Ik hou aan voor. De raad en... Eerdere berichten, al zouden de hoofdredacteur van het dagblad De West, David Finley en zijn zoon, eveneens meegenomen zijn door de actievoerende militairen, berusten niet op waarheid. Zo verneemt Elivie's nieuwsdienst van officiële zijde. Dit was het nieuws. Bevindt u zich Wij melden aan onze reportagediensten. Aan onze reportagediensten wordt gezocht om zo vlug mogelijk met Radica contact te maken waar u zich ook bevindt. Reportagediensten van Radica. Wilt u contact maken met Radica? De straat aan de telefoon geweest. Verder nog, Radica's uh, reportagedienst ondanks de vier gevaren met de hulp van de heer Humphrey Gogli die op dit moment veilig is. De mensen van Humphrey Gogli moet ehm, ik moeten even doorgeven dat hij veilig is. Ehm, Eh, u kent is het straat houdt eh, u zich, zich rustig, u bent moeder. geeft u door aan Radica, eh, zodat ik natuurlijk Daarbij zijn enkele jongelui meegevoerd. Er is aangekondigd dat streng tegen de plunderaars zal worden opgetreden. Radica's nieuwsdienst kreeg ook de opdracht om elke plunderaar te waarschuwen dat zij zonder pardon zullen worden neergeschoten indien zij een poging daartoe wagen. ये रेडियो स्टेशन आने की आवाज है तीन सौ उनतीस मीटर बैंड या नौ सौ चौदह किलो हज पर हमारी घड़ी के अनुसार दोस्तों इस समय पूरे सात मिनट बाकी साढ़े दस बजने में परिवार मंगला जो आखनिंगन ब्लाउज चपांग की वेस्ट में रहते हैं गुजारिश है कि आप रेडियो जरा आप मीटर पर लगा रखें हम आपकी फरमाइश अभी चंद मिनट में शुरू करेंगे सारे उन्नीस मिनट बाकी है ग्यारह बजने में रेडियो स्टेशन की खास प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं वाखनिंगन ब्लाउ चपंग के वक्त नंबर सात से भाई और बहन रोनी मंगला अजीजा हफीज अजीज रशीदा और बाबन मंगला की तरफ से अपनी प्यारी प्यारी बहन के लिए जोजीजा नजीमा मंगला के वास्ते निकाह कल समीचर दिसंबर उनतीस तारीख रात में होने वाली है कश्मीर स्त्रात 124 मुंदरवेफ के रहने वाला जनाब हमीद मुसाफिर के साथ इस खुशियाउर्ज पर तहरील से बधाई और मुबारकबाद बता रहे हैं हमारी प्रोग्राम में ये नंबर अब जो पेश होने वाले हैं चलिए फिल्म के नाम है अदालत रेडियो निकेरे रानी का आवाज है तीन सौ उनतीस मीटर बैंड या नौ सौ चौदह किलो साइकिल पर सुनने वालों घड़ी के अनुसार इस वक्त पूरे सर ही पाँच का वक्त है आपकी सेवा में मृत्यु समाचार ब्रॉडकास्ट किया जाएगा सुनने के लिए ध्यान दीजिए Best wishes and greetings came from his loving mother and father, Mr. and Mistress Veerasamy, three sisters Sarobni Anjo Bab and three brothers Talman, Payo and Doctor of Negiri as greetings came from his friend Papu of Guyana, Stanley and Raman of Negiri, not forgotten Lal, Dick and Lovin. Also, the little ones, Sunil, Anil, Kamil, Ermila, Sharmila, and Gita, all of Guyana, they all joining, wishing him a very happy, happy 19th birthday today. You are listening to Radio Station Rani, in Naikiri, Suriname. हमारी प्रोग्राम में फरमाइश नीदरलैंड सईस से बहन ऊषा छनई की तरफ से आपने भाई के लिए बहनोई भारत छनई की तरफ से सार के लिए बकूफन दाम नंबर 133 के रहने वाला महेंद्र कन्हई के वास्ते आज कहिए कल शनिचर कल शनिचर दिसंबर उनतीस तारीख दिन में विवाह संस्कार होने वाला है सोमक्रीक पौधर नंबर 70 के रहने वाली कुमारी शारदा जयराम के साथ इस विवाह संस्कार के उपलक्ष्य पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं पेश कर रहे हैं